Suzanne Vries met het NOS Journaal. Er woedt een grote brand in de binnenstad van Sneek. De brand is ontstaan in het dak van een uitgaansgelegenheid. De tweede verdieping staat inmiddels ook volledig in brand. Alle bezoekers konden op tijd naar buiten komen. De brandweer zet uit voorzorg veel mankracht in... omdat er veel gebouwen dicht op elkaar staan. Bij een verkeersongeval op de N2 bij het Brabantse Waalre... zijn twee personen omgekomen De personenauto raakte door een nog onbekende oorzaak van de weg en kwam in een vijver terecht. Duikers van de brandweer hebben in de vijver gezocht naar eventuele andere slachtoffers. De provinciale weg N2 is nog tot in de ochtend afgesloten. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn zeker elf doden gevallen door een Russische aanval op een grote doe-het-zelfzaak. Ook zijn er tientallen gewonden. De winkel zou geraakt zijn door twee bommen en het pand ging in vlammen op. De politie heeft gisteravond een confrontatie tussen twee groepen Eritreërs voorkomen in Amersfoort. Een van de groepen organiseerde een feest. De andere groep wilde daarbij de confrontatie aangaan. Tientallen agenten hielden de onrustzoekers op afstand. Vermoedelijk gaat het om voor- en tegenstanders van het regime in Eritrea. Het land vierde vrije, vrijdag zijn onafhankelijkheidsdag. De politie heeft er niemand aangehouden. De wereldberoemde Amerikaanse rapper en zangeres Nicki Minaj... heeft een boete van 350 euro gekregen voor het bezitten van softdrugs. Ze werd gistermiddag op Schiphol aangehouden... met 30 tot 100 gram wiet op zak. Na een paar uur mocht ze weer gaan. Het concert dat ze zou geven in Manchester... ging door de aanhouding op Schiphol niet door. Het weer vanochtend overwegend droog en zonnig. In de middag en in het begin van de avond is er kans op stevige regen- en onweersbuien... In vrijwel het hele land is dan de code geel van kracht. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast nog enkele korte files, de meeste vertragingen in Noord-Holland op dit moment nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam.